Door Almegens met het NOS-journaal. Bij het station Rotterdam-Alexander is vanochtend meerdere keren op een auto geschoten. In de zwarte Range Rover zaten een man en een vrouw. Ze zijn waarschijnlijk niet geraakt. Ook in de buurt lijkt niemand gewond te zijn geraakt. De schutters zijn gevlucht. In de buurt van Rotterdam-Alexander is kort daarna een auto gekaapt. Op die plek zou een andere auto zijn achtergelaten met meerdere kogelgaten. Jongeren in Amsterdam lopen steeds vaker rond met een wapen. De politie maakt zich daar zorgen over, zei korpschef Pauw tegen stadszender AT5. Steeds vaker hebben jongeren een mes bij zich... en gebruiken het volgens hem ook echt op straat. Ook waarschuwt Pauw voor video's waarin rapgroepen elkaar bedreigen. Een man die vorige week werd doodgestoken... figureerde volgens AT5 in zo'n video. De advocaat van Geert Wilders vindt dat het proces tegen de PVV-leider meteen moet stoppen. Dat bepleitte hij tijdens de zitting vandaag. Medewerkers van het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie... hebben in 2014 contact gehad over de zaak. Volgens advocaat Knoops is er daarom sprake van een politiek proces. Ook de moeder van het gezin in Dordrecht... die gisteren zwaar gewond raakte bij een gezinsmoord, is overleden. Ze werd gisteravond zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vader van het gezin schoot gisteren zijn kinderen en daarna zichzelf dood. De man was politieagent bij de eenheid in Rotterdam. Of hij zijn dienstwapen heeft gebruikt is nog niet duidelijk. De soms lange wachttijden bij het overmaken van geld zijn verleden tijd. Voortaan staat een bedrag binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger. Ook s'avonds, in het weekend en op feestdagen. Het nieuwe systeem geldt voor klanten van de grote banken. Een aantal kleinere banken wordt komende maanden op dat systeem aangesloten. Het weer wisselend bewolkt. Hier en daar wat zon. Op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kans op een bui. 18 tot 20 graden vandaag. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe... en gaat het in de loop van de ochtend af en toe regenen. Wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 tell you that everything means nothing if I can't have you. I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room. Yeah, it doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you.